Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bij een brand op de derde verdieping van een flat in Den Bosch... heeft de brandweer het lichaam gevonden van een onbekende. De brand, waarbij ook asbest zou zijn vrijgekomen... was uitgebroken na een explosie. De politie houdt rekening met zelfdoding. De flat in Den Bosch wordt binnenkort gesloopt... maar een paar appartementen werden wel anti-kraak bewoond. Aan het einde van de avond is een nieuw staakt het vuren ingegaan tussen Israël en Hamas. In de Egyptische hoofdstad Cairo spraken ze een bestand af van 72 uur. Ondertussen gaan de gesprekken verder over een permanente wapenstilstand. Vrijdag liep een eerdere gevechtspauze af. Hamas wilde het bestand eerst niet verlengen, zolang Israël voorwaarden stelde. Maar de Palestijnse beweging stept nu toch in. Bij de strijd zijn de afgelopen weken zo'n 1900 Palestijnen en bijna 70 Israëliërs omgekomen. Voor een gezin uit Polen en één uit Noorwegen is de zomervakantie uitgelopen op een drama. Een Pools echtpaar kwam om het leven toen ze op een klif in Portugal een foto van zichzelf probeerden te maken. De twee verloren hun evenwicht en maakten een val van 80 meter. Hun kinderen van 5 en 6 zagen het gebeuren. In Noorwegen is een Duits echtpaar voor de ogen van de kinderen omgekomen bij een gletsjer. Ze wandelden voorbij een wegversperring. Daar lieten plotseling grote stukken ijs los en raakten de ouders. De zoontjes van 8 en 10 zijn door hulpverleners opgevangen. 24 bezoekers van een Amerikaans pretpark in Maryland hebben zo'n vijf uur vastgezeten in een achtbaan. De bakjes van de achtbaan in Six Flags America kwamen plotseling tot stilstand op zo'n 14 meter hoogte. De brandweer haalde de passagiers één voor één uit de bakjes. Niemand is gewond geraakt. Volgens het pretpark heeft de achtbaan een automatische noodstop gemaakt. Waarom is nog onduidelijk. Het weer vannacht klaart het overal op. Het waait wel stevig, vooral aan de kust.